Bij het ongeluk met een toestel van Turkish Airlines kwamen negen mensen om het leven. Uit een eerste onderzoek bleek al dat het ongeluk mede werd veroorzaakt door een defecte radiohoogtemeter. Het eindrapport moet duidelijkheid scheppen over de mogelijke schuld van de piloten, luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines en vliegtuigbouwer Boeing. Defensie wil niet dat militairen met Tweede Kamerleden praten over de Veteranenwet. De initiatiefwet van SP, PvdA, GroenLinks en D66 moeten zorg voor militairen regelen. Bijvoorbeeld bij ziekte en ouderdom. De fracties willen bij het opstellen van de wet de ervaringen en meningen horen van veteranen en actieve militairen. De militaire vakbond AFNP noemt het onbegrijpelijk en te absurd voor woorden dat dat niet mag. Volgens de bond is Defensie bang dat een eigen wet van staatssecretaris De Vries het onderspit delft. En rond deze tijd begint een kort geding tegen de gemeente Rotterdam... in verband met het alcoholverbod dat vanmiddag ingaat. Vanavond is de bekerfinale Feyenoord en Ajax. En daarom mag er in delen van Rotterdam vanaf twee uur tot middernacht... geen alcohol worden verkocht. De horeca noemt de maatregelen draconisch... en schat dat het omzetverlies kan oplopen tot een miljoen euro. In Groot-Brittannië zijn de stemlokalen geopend voor wat de spannendste verkiezingen in jaren beloven te worden. Ruim 44 miljoen Britten mogen hun stem uitbrengen tot vanavond 11 uur Nederlandse tijd. In de peilingen gaan de conservatieven van David Cameron en de Labour-partij van premier Brown gelijk op. Ook de liberaal-democraten van Nick Clegg doen het goed. Geen van de partijen lijkt te kunnen bogen op een absolute meerderheid, dus de kans bestaat dat er voor het eerst sinds 1974 weer een coalitie gevormd gaat worden afgelopen 13 jaar was Labour aan de macht in Groot-Brittannië.